9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Britse voorstanders van een vertrek uit de Europese Unie... hebben het referendum over een brexit gewonnen. Bijna alle stemmen zijn geteld en het vertrekkamp is niet meer in te halen. De voorstanders van een vertrek hebben 52 van de stemmen. De tegenstanders 48 Het gaat om een raadgevend referendum. Maar premier Cameron heeft al gezegd dat hij de uitslag respecteert. Hij komt rond deze tijd met een eerste reactie. Voorman Nigel Farage van de Britse eurosceptische partij UKIP... heeft gisteren de dag van het referendum uitgeroepen tot onafhankelijkheidsdag. In het Europees Parlement in Brussel is geschokt gereageerd op het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Tegelijkertijd noemt PVV-europarlementariër De Graaf vandaag een feestdag. Hij wil dat voorzitter Juncker van de Europese Commissie aftreedt. Later vandaag komt onder andere premier Rutte als voorzitter van de EU naar Brussel om te praten over de ontstane situatie. Wereldwijd reageren politici teleurgesteld op de uitslag van het Brexit-referendum. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier noemt het een verdrietige dag voor Europa. Ook in Australië is teleurgesteld gereageerd. Premier Turnbull verwacht een periode van onzekerheid en instabiliteit. PVV-leider Wilders zegt in een reactie op het brexit dat hij nu zo snel mogelijk een referendum wil over een nexit, een vertrek van Nederland uit de EU. Hij pleit daar al langer voor, maar in de Tweede Kamer is de PVV de enige partij die zich daarvoor sterk wil maken. D66 noemt de uitslag van het Britse referendum teleurstellend. Volgens Kamerlid Verhoeven moet Groot-Brittannië nu zo snel mogelijk vertrekken en moet de EU zich hervinden en veranderen. De verwachting is dat de Europese beurzen een zwarte dag tegemoet gaan... nu Groot-Brittannië uit de EU stapt. In Azië gingen de koersen halverwege de nacht al flink onderuit... toen duidelijk werd dat de voorstanders van een Brits vertrek aan de winnende hand waren.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 Eh, Love is... Dus even kijken, Love is Here to Stay natuurlijk. Mooi nummer, mooi begin van het tweede uur. En mm, zoiets ouds doen we nog iets ouds voor de verandering. Fats Waller, Ain't Misbehaving. 1942. duizend uitvoeringen van dit nummer zijn. Eén Misbehaving. Zelf vind ik een mooi van Robson en Jerome. Die Engelse heren die dat eh, in, met z'n tweetjes ooit gezongen hebben ook. Tijd weer voor iets nieuws. Reset Michel. Antidote. Don't you open up my heart though Don't you let out that antidote give me, take my soul. Oh, don't you go through the front door, creeping where I let you go. I won't open up my heart though. Don't you let out that antidote. Oh, oh. Party every single day. Try to fade my heart away. Spent the check on my ego. Everybody. Make me, lay me down. Drown all of my sorrow out. Don't you let all my poison out. My nigga, that's a no no. Cause I just want the cocoa. And he just want the low low. You can't see my heart though. Get the feds, lock it up, yo. Don't you open up my heart though. Don't you let out that antidote. Sex and money's all I know. Give me, give me, take my soul. Don't you go through the front door. Just creeping where I let you go. You can see my poison, you can see my. fall in love. swear that I'm poisonous. Just like these niggas don't want me. I'm here for show, so don't need me. Cause I'm quick to go, believe me. I'm poisonous, don't eat me. I don't know. I don't, I don't mean to let you down. I just, I just came for the party. I, I, I just came for the party. I, I just came for the party. I just came for the party. deze mooie klanken zijn van Valery Ponomarev. Eh, een, Russische trompetist. Uh, Ponomarev eh, ja, woont tegenwoordig in Amerika. ja, al sinds 1973. Maar toen hij nog in Rusland woonde... was eigenlijk de, de eerste jazzmuziek die hij op de radio hoorde... was van Art Blakey's Jazz Messengers. Met natuurlijk trompetist Lee Morgan... Eh, Bobby Thompson. Eh, eh, en dat nummer wat hij toen hoorde was Monin. En dat nummer speelt hij ook met zijn big band. Op zijn eerste cd, die heette Our Father Who Art, Blakey. Valerie Ponomarev. moet ik hem heel langzaam terugdraaien. Want het is een vrij lang nummer. En dat eh, nummertje van 10 minuten, dat gaat niet worden in dit programma natuurlijk. Eh, dat, dat kan niet, helaas. Eh, dan ben ik toch weer bij een nieuwe artieste... waar ik tegenaan liep van de week. Nou, figuurlijk gesproken natuurlijk. En die heet een zangeres Maliba. Een, een, ik denk Frans. die heeft een cd gemaakt, Halfway There. Een cd 2015. Ja, het doet me ook een beetje denken aan die Cécile Saint-Laurent of zo heet die, dacht ik. Ook een hele bekende. Maar deze gaat het ook maken. If I Were a Bell. Ask me how do I feel? Ask me now that we're cozy and clinging. Well, sir, all I can say is if I were a bell, I'd be ringing. From the moment we kissed tonight, that's the way I just gotta behave. Boy, if I were a lamp, I'd light. Or you little me with my quiet upbringing. Well, sir, all I can say is if I were a gate, I'd be swinging. And if I were a watch, I'd start popping my spring. And if I were a bell, I'd go ding dong, ding dong, ding. Ask me how do I feel from this chemistry lesson I'm learning. Well, sir, all I can say is if I were a bridge, I'd be burning. Yes, I knew my morale would crack from the wonderful way that you look, boy, if I were a duck, I'd quack. Or if I were a goose, I'd be cooked. Ask me how do I feel now that we're finally caressing. Well, if I were a salad, I know I'd be splashing my dressing. And if I were a season, I'd surely be swinging heb het inmiddels even bekeken. Ze komt helemaal niet uit Frankrijk. Het is gewoon Amerikaans gewoon. En ze heet Malia. En het komt uit Philadelphia. Het is ook een hele slimme meid. Want ze heeft dus een eh, universitaire opleiding in Yale gevolgd. Met een graad in eh, geschiedenis. En Temple is ook een universiteit met een eh, rechtsgraad gehad, een studierechten. Dus de brains heeft ze, maar ze heeft de stem ook. Dus deze mevrouw gaan we zeker meer van horen. Wat ook een aardige cd is, die onlangs uitgebracht is... is een cd van Sonny Rollins en trio, zijn trio en het Horace Silver Quintet. En dat is een, eh, een cd, dit hebben ze opgenomen in 1959 in Zurich. Toen stonden beide muziekclubjes in de studio en hebben ze een paar opnames gemaakt. En daarvan ga ik er één draaien van het Horace Silver eh, Quintet. E Krauw. Silver Quintet eh, eh, live in Zurich 1959. Eh, aardig. tijd om even stil te staan bij het Noordzee Jazz Festival. en ik ga er niet zoveel over de, van draaien hoor. Er is zo'n ontzettend lange lijst van de hele bekende spelers die er allemaal optreden. Maar ik beperk me tot twee. Maartje Meijer en Melanie de Basio. En Maartje Meijer is eh, ja, wel bekend in Nederland zo langsbrand Uh, eh, twee cd's gemaakt. En eh, de cd waarmee ze denk ik ook in het Noordzee staat... dat is Inner Circle. Met, dat is een aardig bandje, die band van haar trouwens. Maarten Hogerhuis, altsax. Joris Roelofs, basklarinet. Tobias Nijboer op bas. En Johan Terol Amigo op drums. En haar partner, echtgenoot Jesse van Ruller speelt ook nog mee. Dus dat gaat wat beloven. En van die cd Inner Circle draait het nummer Floating. er een beetje ruis in. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Uh, Maartje Meijer. En eh, ik was helaas op vakantie in de maand mei. Eh, lekker op Corsica geweest, Sardinië, nou, noem maar, dan maar op. Maar ik zag in het programma van Meerjes, uh, Haarlemmermeer... dat daar ook optrad een beetje New Amsterdam Voices. En daar heeft ze ook een, een, relatie mee, om het maar zo te zeggen. Ze arrangeert voor. Volgens mij speelde ze ooit nog piano erbij. Ik weet niet of ze dat nu nog doet. Maar dat is wel een grappig nummer, Short People. Ik zal er wat van laten horen. is ook aardig, van Michael Jackson. Nieuwe Amsterdam Voices. My baby's always dancing. It wouldn't be a bad I don't get no love and that's no lie. We spent the night at Frisco at every kind of disco. From that night I kissed our love goodbye. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good Ja, tot zover de New Amsterdam Voices met Blame It on the Boogie. Ben je geïnteresseerd, kan je de filmpjes nakijken op YouTube. New Amsterdam Voices, ze staan er allemaal op. Leuke nummers, ook een aardig filmpje. Eh, ja, we gaan weer eh, met uh, jazz verder. En ik had gezegd, ik had twee eruit gezocht. Melanie de Bascio, een Belgische. En daar ga ik iets van draaien. Melanie de Basio, hier is hij. I Feel You. Nou, ik had gezegd Melanie de Basio. Ik ben nog niet ervoor. Ik ben na, drie weken vakantie moet ik het weer echt eh, onder controle zien te krijgen. Het is eh, een beetje experimenteren vandaag weer. I Feel You, Melanie de Basio. For them, a feel a deep echo in me, a strong appeal for that mystery, and know you know, cause I feel. I won't say what we meet. It sounds too loud. I know you know. Fear is knocking on our door, and love is calling us for sure. The wind is blowing much too hard for love. There's no reward. I feel you. A deep echo in me. A strong appeal for that mystery. I know. kort nummer. I Feel You. Eh, van Melanie de Bascio. Italiaanse vader, een Belgische moeder. En, ja, een fascinerende stem. Treedt ook op Noordzee Jazz Festival. Ben je in de gelegenheid, ga dan absoluut naar haar luisteren. Want het is absoluut de moeite waard akoestisch concert. Eh, we komen weer bij grote mannen uit de jazz. En dan heb ik het over eh, Stan Getz en de Oscar Peterson trio. I was doing alright. day, a beach where we'd stray hand in hand, gathering driftwood and seashells, building castles in the sand. We had all the dreams worth dreaming of, the people in love understand. Seeing pictures in sunsets, building castles in the sand, and suddenly the summer banished with the fall. grappig nummertje van uh, Stacey Sullivan, Amerikaanse zangeres. Castles in the Center. Laten we hopen dat we dat in Zandvoort heel veel gaan zien de komende zomer. Kastelen bouwen op het strand, dat het weer zodanig. Trouwens, de zon schijnt hier. Een blauwe lucht zie ik ook. Dus wie weet gaat het toch nog goed komen vandaag. de eh, cd van haar is Stranger in, in a Dream. En dat is een nieuwe cd, 2016. Stacey Sullivan. Dan kom ik bij de Ed Palermo Band. Een band die natuurlijk bekend is omdat ze altijd werk van eh, Frank Zappa speelden. Maar dit is een nummertje van, ik dacht Neil Young... Moon Harvest Moon. De Ed Palermo Band. There's a full moon rising. Let's go. de Ed Palermo Big Band. Dat is een, eh, die heeft een cd gemaakt. One Child Left Behind. 2016, nieuwe cd. En eigenlijk alle nummers die erop staan zijn juweeltjes. Ik kan ze allemaal van harte aanbevelen. Eh, het is veel werk van eh, Zeppa, maar ook van Young. En ja, echt een prachtige cd. Voor een big band, klasse. Ehm, dan gaan we naar een, een Charles McPherson Quartet. Love Letters. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Charles McPherson is een eh, Amerikaanse jazz-alt-saxofonist. Eigenlijk heel bekend geworden in zijn eh, periode van 1960 tot 72 met eh, Charles Mingus. ja, als filmliefhebber weet ik ook nog toevallig dat hij de film Bird... daar eigenlijk geholpen heeft met stukken van Charlie Parker te spelen. Charles McPherson, mooie cd's gemaakt. onder andere met de pianist Steve Koen. prachtige cd's. Dan kom ik weer bij iets wat uit onze eigen buurt komt. Nou, buurt België. Lady Lin, een nieuwe cd van eh, ja, singer-songwriter Lien de Greef. Daar staat een heel mooi nummertje op. Dat heet eh, Secret. En dat wordt, daar wordt ze begeleid door bassist uh, Philippe de, van den Bril. Ik laat het even horen, want het is gewoon heel erg mooi.